uur. een Klomp met het NOS-journaal. Op de Bon. Vorige week werd bij zeven bedrijven fipronil in eieren gevonden. De NVWA sloot uit voorzorg zo'n 180 pluimveebedrijven... die voorkwamen in de administratie van Chick Friends. Twee belangrijke oppositieleiders in Venezuela zijn gearresteerd. Leopoldo Lopez en Antonio Ledesma zijn door de geheime dienst uit hun huis gehaald. Familieleden zeggen dat op Twitter. De twee stonden al onder huisarrest. In Venezuela zijn al weken protesten tegen president Maduro. Dit weekend was er een referendum over een grondwetswijziging... waarmee de president meer macht krijgt. De oppositie is daar fel op tegen... omdat Venezuela volgens hen zou veranderen in een dictatuur. In het Zeeuwse Kruiningen heeft de dominee van de gereformeerde gemeente... afluisterapparatuur onder zijn auto gevonden. Dat gebeurde na een anonieme tip. Zijn advocaat heeft een idee wie erachter zit, maar wil er in de regionale krant PZC niet op ingaan. De dominee heeft een conflict met een oud-diaken die kritiek had op de werkwijze van de dominee. De dominee beschuldigde de oud-diaken daarop van seks met een nicht. De oud-diaken zou het overspel bij de dominee eerder hebben opgebiecht, maar ontkent nu, net als de nicht. De gereformeerde gemeente in Kruiningen is door het conflict in twee kampen verdeeld. Kerkgangers gingen zelfs met elkaar op de vuist. Het weer, vooral in het zuidoosten en oosten veel bewolking.